De drugs werden gevonden op meerdere plekken op Ibiza. Naast de Nederlander zijn er ook een Italianen, Duitser en twee Spaanse vrouwen opgepakt. Zij zouden ook drugs gedeeld hebben op andere Spaanse eilanden. De jongen van 12 die donderdag met zijn fiets werd aangereden door een vrachtwagen is overleden. Het ongeluk gebeurde in Ede op een druk kruispunt. Volgens Omroep Gelderland liggen daar nu bloemen, knuffels en kaarsen. De bestuurder van de vrachtwagen werd aangehouden. De man van 50 is verhoord. De politie gaat nog verder onderzoek doen. En het Nederlands elftal moet het dinsdag tegen Duitsland doen zonder Jeremy Frimpong. Hij heeft vandaag het trainingskamp verlaten, vertelt commentator Jeroen Gruter. Wegens eh, privéomstandigheden, dat is ook de verklaring die de KVB heeft gegeven. Eh, Ronald Koeman heeft besloten er geen vervanger op te roepen voor eh, Jeremy Frimpong. Dus hebben we 22 mensen nog in het kamp. Nederland begon de Nations League gisteren goed. Oranje won met 5-2 van Bosnië en Herzegovina. En het kan zijn dat je een speedboot over de grachten van Amsterdam ziet scheuren vandaag. Want regisseur Dick Maas start vandaag met de opnames van Amsterdam 2. Dat zegt hij tegen het ANP. De opnames gaan een aantal maanden duren. De film is een vervolg op de Kaskraker uit 1988... waarbij een boel spannende actiescènes in de hoofdstad werden gefilmd. Wat waren ze aan het doen vandaag? Ze waren bezig eh, watermonsters te nemen.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

Sometimes Maybe the chill the autumn brings. Maybe a hundred 天。 comes in deep from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. The why and wherefore I'm alive. The one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take a laugh she goes, I've got to be. The meaning of my life is There's a lesson to be learned, it's a hard one to take. Once it falls apart, it's so hard to unbreak So don't you ever make that mistake the boy grew older Every day wondering if he'd tell them something Would it be different? If there's a lesson to be learned It's a hard one to take What if falls apart It's so hard to blood.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 heart. no, no, no, no, no. It's not what you say, it's what you do. Uh. You're so vain. You probably think this song is the 6.9 ZFN La, ley universal del de, de la locomoción no puede, no puede fallar en este momento.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 one move for just one dream. We stay moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de Mamá Tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra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 This is the live, live, best, best under your feet. This is the moving, all the people moving. moving One move for just one dream. We say. weak and couldn't even hide it. And so I surrendered just to hear your voice. Just